een hele tijd geleden omdat ik jou weer heb ontmoet Maar het gevoel is nooit verdwenen Het voelt nog elke dag zo goed Bij jou krijg ik zo'n fijn mij de zon weer schijnen.